I went down to the St. James Infirmary and I saw my baby there. She was laying all along my table. So wat een eh, geweldige nederpop ballad van lang geleden. Johnny Kendall en de Heralds samen in eh, St. James Infirmary. Welkom bij de zondagmorgen van GoFam. Ik heb er zin in. Deze mooie morgen. Misschien jij ook. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Tot 12 uur ga ik je oren verwennen met geweldige muziek. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM, dan komt het allemaal naar je toe. Blijf luisteren. Hier is onder andere James en Bobby Purify. die eh, tot eh, een jaar of twee geleden nog eh, optrad, geloof ik. Misschien nu nog wel, maar de laatste keer dat ik er wat van vernomen heb, is van een jaar of twee geleden. Je hoorde haar hier met een prachtige uit 1987, I Found Someone. En James en Bobby Purify in I'm Your Puppet. Een mooie herinnering dus. zometeen, in een ogenblik, gaan we praten met Rick Bouwman en Robert Tettero. Zij zijn podcastmakers. Ze hebben een hele speciale podcast kunstmafia. Zou dat over kunst gaan? Je hoort het straks in een gesprek met eh, Herman de Bruin. Maar daar moet je nog heel even op wachten. Nog een kwartiertje ongeveer. Want we hebben tot die tijd nog mooie muziek van onder andere Bonnie Raitt. you try. close your eyes. Let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true when my world was dark and blue. I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why you're never gonna. cause you're one of a kind Yeah, here's to you The one that always pulls us through You always do what you gotta do, baby Cause you're one of a kind When your love pours down on me I know I'm finally with a little look my way. You're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Geweldige muziek van Michael Bublé hier bij GoFam. En Close Your Eyes. Ja, wel een manier om eh, dit soort muziek te beluisteren. Met dichte ogen. Geweldig. Bonnie Raitt hoorde je ervoor met I Can't Make You Love Me. Dat is een waarheid als een koe. Op deze zondagmorgen, wij zijn hier lekker aan de koffie. We hebben er zin in vandaag, dus we gaan ook eh, lekker veel muziek draaien vandaag. En uh, we hebben het hier gezellig in de studio hier midden in Terneuzen. Dus dat komt allemaal goed. En we hebben zometeen natuurlijk ook een interessant onderwerp. Ik eh, zei er al iets van. Rick Bouwman en Robert Tettero. Zij zijn podcastmakers en zij maken de ja, toch wel bijzondere podcast kunstmafia. En dat gaat dan over kunst. Bijvoorbeeld gestolen, vervalste kunstwerken en zo. Daar is natuurlijk wel wat in te beleven. Het gaat over Han van Meegeren en eh, zeven vervalste eh, Vermeers. Roy Peters en twintig gestolen Van Goghs. Dat dus allemaal. Zometeen hier in de show bij GoFM. Maar eerst iets moois van de Cats. I've searched the places, I've searched them all, searched amongst the faces, searched along the road. Where am I to find you? Where am I to go? Never. I Israel. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. De Floaters, natuurlijk. Hier in de show op zondagmorgen. Ja, lekker toch? <laughs> Even relaxen met zo'n eh, prachtig hallo <laughs> nummer. Met iets hard blazen de microfoon. Verder natuurlijk uh, palingzout. Mag ook niet ontbreken in de show deze zondagmorgen. Ehm, de um, Cats met Where Have I Been Wrong natuurlijk. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Mijn gasten in de studio zijn Rick Bouwman en Robert Tetro. Rick en Robert, welkom. Zijn jullie nou, ik vraag me af, toen ik dat las allemaal over die podcast, zijn jullie nou detectives of hoe zit het nou? Nee, geen detectives natuurlijk, maar net zoals heel veel andere mensen wel eh, fan van true crime. Oké. en, en dat, dat zie je natuurlijk wel heel veel eh, in de podcast natuurlijk, eh, televisie, mhm. detectives. Mensen houden er wel van. het, het heeft wel je interesse. Ja. Ja, ja, ja. Want we hebben het over kunstmafia. Ja. Dan denk je, nou, daar komt heel veel speurwerk bij te pas. Maar voor jullie niet dus. Nou ja, speuren, speuren in de zaken is. Eh, toch wel. Ja, we noemen dat dan eerder research misschien. Maar oh dat moet je wel doen. Je moet wel, je moet wel weten waar je het over hebt, natuurlijk. En, en je goed inlezen. Ja. kan tegenwoordig natuurlijk ook. ja, dat is YouTube, online. Eh, om, om zo volledig mogelijk verhaal te kunnen maken. Ja, want Rick, het is niet de eerste podcast die je maakt. Eh, eh, altijd, nee. over de maffia eigenlijk? Of, eh, nou, altijd eigenlijk true crime. en dan vooral als het kan in jaren 70, 80, 90. Mm beetje, beetje terug in de tijd. Een beetje de, de, ja, de, de stevige jongensboeken, om het mhm. zo maar te zeggen. Dat, dat, ja, dat vind ik eigenlijk wel erg leuk. En nou ja goed, met deze is, is Robert aangeschoven als, als, als kunstkenner eh, is dat natuurlijk een hele mooie combi. En ehm, ja, dat maakt het, maakt het heel leuk. Dus we, we zijn allebei eh, zeer geïnteresseerd in, uh, ja, in, in kunstmafia. Kunstmafia, maar is het, zijn het dan allemaal bestaande dingen, zaken die geweest zijn, die, die, waar de kunst geroofd is en zo? Ja, kijk, het, kunstmafia is natuurlijk ehm, een, een, een, mooie naam, want dat zegt gelijk wat het is. Het is natuurlijk misdaad en kunst. Mm Ehm, en heel concreet, het gaat over kunstroof, mhm. vervalsing en zwendel in de kunstwereld. Nou, en dat is al zolang er kunst is, gebeurt dat al. Vanaf het Egyptische Rijk tot en met <laughs> nu. En, en nou, maar even een concreet voorbeeld te noemen. We hebben dan in de eerste aflevering 118 eh, Picasso's die gestolen zijn uit een eh, paleis, zeg maar een groot museum in Frankrijk, in Avignon, in de jaren 70. En dat is opgelost door een Nederlander. Eh, die zaak. En nou ja, dat vonden wij al gelijk een goed voorbeeld van, eh, nou, daar gaan we achteraan. Ja, gaan maar daar eh, duik je dan helemaal in en daar maak je een lopend verhaal van dus. Ja. Kunstmafia, die is te beluisteren, Ja. ja. Hoe kan dat? Eh, je kan hem op elke streamingsdienst, elke podcast-app, eh, zeg ja, zeg zijn Er heel veel eh, tegenwoordig. Ja, nou, de bekende zijn Apple Podcast, Spotify, ja. Podimo tegenwoordig. Podimo is een, een podcast-streamingsdienst die, die ook betaalde versie heeft, maar onze versie Kunstmafia is gewoon bij Podimo gratis te bekijken. Ja. Hoe lang ben je ermee bezig om het hele verhaal te horen? Het eerste verhaal eh, van Ben Zuidema en de Picasso's is 44 minuten. Mhm. En 29 minuten voor het tweede verhaal. En dat is de grote Van Gogh-roof. Ja. Uit 1991. Toen werden 20 Van Goghs ja. s'nachts uit het eh, Van Gogh Museum gestolen. Ja, ik dus hoorde het en ik hoe dat van, afloopt. Oh, oh, ja, dat is waar. Ja, ik heb niet geluisterd hoe het afloopt. Dat ga ik ook niet vertellen. Mm. Dat, ik weet het niet, dus dat is ook makkelijk. Het is een spannend verhaal. Wat misschien ook wel leuk is om te vertellen is dat we, we gaan ook... Eh, eh, kunstmafia flitsen gaan we produceren. Ja. En dat betekent, dat zijn eigenlijk eh, ja, hele korte versies van, van ongeveer vijf minuten. En dat is gewoon een, eh, soort eh, ja, klein verhaaltje over, ook weer over uh, kunstmafia. Maar wel een compleet verhaal. Ja, een ah, compleet verhaal, maar dan, ja, dan hebben we iets, iets uitgelicht van wat er ergens gebeurd is. Nou, en dan brengen we dan wel speciaal voor jullie een tipje van de sluier. En de nou. nachtwacht. Nog een tipje. de nachtwacht is een paar keer aangevallen over de jaren. Dat is eigenlijk ook toch wel een misdaad. Ehm, mensen met messen, met zuur. zo. Nou, dan geven wij een flits van eh, dit is drie keer gebeurd in de 20e eeuw. Hoe ging dat precies in zijn werk en eh, hoe heeft de nachtwacht het overleefd? Breidt zich steeds meer uit, maar het blijft hobby, hè? Het blijft hobby. <laughs> nee, misschien is eh, Robert, jij bent dan met iets anders bezig. Ja, ik schrijf scenario en ik heb een flikke Rotterdam aflevering geschreven vorig jaar. En nu is er ook een nieuwe film uit op Netflix, dat is The Takeover. En ja, het lag altijd een beetje in het idee van de kunstmafia als serie. Mhm. Nou ja, dan moet je mensen overtuigen. Hoe kan dat beter dan eh, een podcast te maken? En dan kijken of daar eh, interesse is, is eh, vanuit het heel De ideeën zijn nog niet opgedroogd. Dat merk ik wel aan jullie <laughs> beiden. Ik dank jullie wel allebei. Rick Bouwman en Robert Tettero, podcastmakers. En ze zijn voorlopig nog niet uitgewerkt. Dankjewel nogmaals. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Danke, Dankjewel voor de zon. die komt er nu dan doorheen vandaag. Dus eh, dat is wel eh, oké. En daarom eh, een bedankje. Namens Skik, dankjewel voor de zon. Op deze mooie zondagmorgen. En de Fornan Blancs met Space Men. Oh, wat schiet de tijd op. Het is alweer zo'n ja, 16, 17 minuten voor 11 uur. Ligt maar net aan welke klok ik hier bekijk eigenlijk. Je hebt je digitale en eentje via het netwerk en die loopt iets achter. Nou ja, ik ga je hem nou maar niet vermoeien met al die onzin. Ehm, straks in het tweede uur hebben we trouwens, ehm, zoals gebruikelijk, een eh, reportage van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever. Die gaat eh, door de week altijd met een eh, microfoon de straat op. En het resultaat van zijn werk hoor je hier. in de zondagmorgen van GoFM. Straks dus over ongeveer drie kwartier. Dus alle reden om te blijven luisteren naar GoFM. En intussen hebben we nog wat lekkere easy muziek van Linda Ronstadt. Oh baby. Baby Baby. Goedemorgen. to love. Wat een romantiek weer in de show. Misschien weer wel aan het ontbijt, zou zomaar kunnen. En dan is die romantiek natuurlijk niet verkeerd. Hè? Romantiek van Barry Gibb en Olivia Newton-John. Face to Face. En verder eh, Linda Ronstadt hier in de show met Ooh Baby Baby. Ehm, ben even aan het kijken op onze website. Even aan het checken wat er vandaag te doen valt in de regio. En eh, er is wel wat te doen. Ik ga straks even na het nieuws en eh, het weer eh, aan je voordragen, denk ik. want dan ben je ook weer op de hoogte van wat er te beleven valt in Zeeuws-Vlaanderen. Interessant. Natuurlijk, altijd hè. Kelly Clarkson in de show met deze Already Gone. Nou, ik ben er nog even, dus tot 12 uur. Dus je moet het even met mij stellen. Helaas, pindakaas. to say goodbye. Even with our fists held high, yet, never would have worked out alright, yeah. We were never meant for do or die. I didn't want us to burn out. I didn't come here to hurt you. doesn't always make you wanna cry. Started with a perfect kiss, then we could feel the poison setting. Perfect couldn't keep this love alive. zondagmorgen als vandaag. Kelly Clarkson en Already Gone. Over een paar minuten gaan we het tempo een beetje opkrikken na 11 uur. En eh, dan ben je natuurlijk ook weer van harte welkom bij de show. Dus blijf bij ons. Blijf bij GoFam. Tot sluit van dit uur. Och, een eh, grappig nummer eigenlijk. Best wel. Van James Last. Veel mensen vinden het niks. Vinden het liftmuziek. Maar ik vind het wel lekker eigenlijk op de zondagmorgen. Ballade pour Adeline. Tot zo.